10 uur. Kees Groot met het NOS de drie explosies heeft veroorzaakt bij de spelersbus van voetbalclub Borussia Dortmund. Een speler van Dortmund, verdediger Mark Bartra, raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Dortmund zou vanavond in de kwartfinale van de Champions League spelen tegen AS Monaco, maar dat is niet doorgegaan. De wedstrijd wordt morgenavond ingehaald. De topman van United Airlines heeft excuses aangeboden voor het uit een vliegtuig slepen van een passagier. Omdat de vlucht overboekt was, wilde de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij dat de man het toestel zou verlaten, maar hij weigerde dat. Daarop werd hij hardhandig uit zijn stoel gehaald en door het gangpad naar buiten gesleept. De beelden die andere passagiers daarvan maakten leidden tot veel ophef. De topman van United Airlines zegt nu dat de passagier nooit zo mishandeld had mogen worden. Misdaadjournalist Martin Kok is op de dag dat hij werd vermoord ontsnapt aan een eerdere liquidatiepoging. Op bewakingsbeelden die getoond werden in opsporing verzocht is te zien hoe een man op straat in Amsterdam naast Kok gaat lopen en een pistool op zijn hoofd richt. Het wapen lijkt te weigeren en Kok zelf loopt door zonder iets in de gaten te hebben. Later op de avond werd ex-crimineel Martin Kok alsnog doodgeschoten na het verlaten van een seksclub in Laren. De dader is nog spoorloos. In Geldrop zijn vanavond huizen ontruimd nadat een man een explosief had ontdekt in het bestelbusje dat hij een week geleden kocht. Het gaat om een bestelwagen die oorspronkelijk van Defensie was. De explosieve opruimingsdienst heeft de auto onderzocht. Uiteindelijk bleek het te gaan om een oefenobject, volgens de politie nauwelijks te onderscheiden van een echt explosief. Het weer in het noorden toenemende bewolking. In Limburg kan het vannacht bij opklaringen nog afkoelen tot 5 graden. Morgen veel bewolking en vanuit het noorden regen. In het zuiden blijft het nog lang droog. Het wordt 10 tot 15 graden.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 Hartelijk welkom. Mijn naam is Alko Beuving en eh, we draaien jazzmuziek. En wat mag je dit uur, het tweede uur, verwachten? Eh, politiek en jazz, daar zei ik net al iets over. Ik heb nog staan uh, de prachtige nummer Stolen Moments in drie uitvoeringen. Bria Skonberg, ik zie staan de Microscopic Septet... Francisca Tandooi, eigenlijk heel veel. Maar ik ga het eerst hebben over een popminster... Nadat hij in 1967 een jazzkwartet op school had zien optreden... spenteerde Bob Minster al zijn zakcenten aan concerten. Onder meer van eh, Maas Davis, Thelonious Monk... tot hij naar het conservatorium mocht. Daar studeerde Amerikaan klarinet, gitaar en piano... voordat hij overstapte op saxofoon. Uh, zijn ritmisch gelaagde spel is te horen op talloze platen. Onder meer van Buddy Rich, Tito Puente. Eh, nou, maar ook eh, in de, de New York Philharmonic maakte veel gebruik van zijn eh, kunde. We zaten net al een beetje met Zuid-Amerikaanse klanken. En dit is Letten from, from Manhattan. De Bob Minster Big Band. Nummertje Carla. Minster Big Band uh, Latin from Manhattan. Eh, dat is grappig. Wat eigenlijk ook wel heel grappig is, is het volgende. Dat is een cd die, waarop Delfeo Marsalis en de Uptown Jazz Orchestra... een beetje de politiek op de hak nemen. Want deze cd is, dacht ik, uitgebracht in Amerika eind oktober... En die heet Make America Great Again. Nou, die, die, zin die kennen we wel. Want die meneer die staat nou, praktisch iedere dag in de krant. Donald Trump natuurlijk. En uh, Delfeo Marsalis heeft zich wel laten inspireren door de politiek. Niet dat hij nou die ideeën deelt van Donald Trump. Maar hij heeft wel die lijn overgenomen. En dat is best wel een aardig eh, cd geworden. Ik zal een klein stukje laten horen van het nummer Make America Great Again. Delfeo eh, Marsalis komt hij. En daarna draai ik het mooie nummer Symphony in Riffs. Make America Great Again. While this catchy slogan may serve as a poignantly potent political phrase, is it, in practical terms, a pragmatic proposition in the real world today? I submit, if you please, certainly not. Now, there will always be those of us who long for the good old days, either because we weren't there or we've simply forgotten what those days were actually like. Times are steadily changing, and we have adjusted since 1492 with aplomb. That's right, here in America, we accept the good with the bad, the happy with sad, the rain with the sun, and the Democratic Republican, Libertarian, Green, and Tea Parties all the same. We may not agree with what you have to say, but we let you voice your opinion anyway. Make America great again. Ja, je moet maar op het idee komen, zou ik bijna zeggen. Eh, ja, het volgende nummer is, uh, eh, eens eh, even kijken, Symphony in Riffs. En dat is natuurlijk van Benny Carter. Ik moet hem even opzoeken, dan gaan we die starten, want dat is wel de moeite waard. Komt-ie. Rico Marsalis en de Uptown Jazz Orchestra. Make America Great Again. dit was het grappige nummer Symphony in Riffs. Uh, daar kom ik bij een van mijn favorieten. Als je aan jazzliefhebbers vraagt, heb je in plaats van Oliver Nelson... dan zegt bij iedereen ja. En dat is natuurlijk de blues en de abstract truth. Op dat eh, mooie album staat het nummer Stolen Moments. En ja, dat is eigenlijk mijn drie in eentje vandaag. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Eh, en ja, dat nummer eh, Stone and Moments verscheen voor het eerst op een, eh, op een Eddie Lockhart, Lockjaw Davis Big Band de LP Train Whistle. Maar even later heeft Oliver Nelson het zelf opgenomen met ja, Eric Dolphy, Bill Evans en Freddie Hubbard. En dat is een prachtige uitvoering geworden. Ik kan niet helemaal draaien, het is iets te lang... maar het is ook een van mijn favoriete nummers. Daarna draai ik nog een uitvoering. En te weten Carmen McRae en Betty Carter, een vocaaltje. En tot slot Frank Zappa. Dus drie keer Stolen Moments. En ik begin met Oliver Nelson. Nelson met eh, Eric Dolphy, Bill Evans en Freddie Hubbard. Die hadden we het eerste uur ook al een keer. Eh, van het eh, LP The Blues and the Abstract Truth. Maar ik had gezegd, ik doe drie uitvoeringen. En de tweede die ik laat horen is van Carmen McRae en Betty Carter. van de LP, of CD moet ik zeggen, de Carmen McRae en Betty Carter Duets. Live at the Great American Music Hall, San Francisco. 1987, Carmen McRae en Betty Carter... met hetzelfde nummer Stolen Moments duurt niet zo lang deze keer. Die hebben een uitvoering van... Uh, ik dacht even kijken, ja, een minuut of drie. Dus die kunnen we helemaal draaien. Stolen Moments. precious stolen moments that are meant only for us two. Whenever you're gone and I know you're not here, it's so hard to remember when you disappeared with your face always there right in front of me, dear. But you belong to her. and I'll never have any fear. Whenever you're gone and I know you're not here, it's so hard to remember when you disappeared. With your face always there. moments. So little moments, the many times I'm not with you. They are such precious stolen moments that are meant only for us two. Whenever you're gone and I know you're not here, it's so hard to remember when you disappear. With your face always there right in front of me, dear, but you belong But you belong to her. But you belong to her. But you belong to her. Carmen McRae en eh, Betty Carter. Uh, Stolen Moments zijn we draaien. Je luistert naar CFM eh, Jazz. En we zijn bezig met een drie in eentje, drie keer hetzelfde nummer, drie verschillende uitvoeringen. En dan ga ik nu de derde doen. En dat is de meest vreemde eh, die ik gevonden heb van dit nummer. En dat komt van het album van Frank Zappa, Broadway to the Heart eh, Way. Eh, Frank Zappa introduceert A Very Nice Man Named Sting. Eigenlijk aan een juichend publiek. En eh, dan komt Sting op de bühne staan en die houdt zijn praatje... en dan gaat Sting een nummer van de Police zingen. Maar het grappige is, als hij klaar is met dat zingen... dan, speelt de, spelen de Models of Invention het nummer Stolen Moments. Deze bijzondere uitvoering, Frank Zappa en Sting. Nou, Now this afternoon, on my way down the elevator... we stopped at the lobby and I was introduced to a man named Sting, who I'd never met before. And he's a very nice man, and he came to the show tonight, and I just talked to him in the dressing room a little while ago, and I said, How would you, Mr. Sting, like to come out on stage and perform with us? It's not in my nature to kick a man when he's down. When I saw the first half of the show, I realized I had to come out here and tell you something. But four years ago, Jimmy Swaggart said this about me. He said, This here song by the police, Murder by Numbers, was written by Satan, performed by the sons of Satan. Beelzebub Lucifer, the Horned One. I wrote the fucking song, all right? Once that you've decided on a killing, first you make a stone of your heart. If you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. There really isn't any need for bloodshed. You just do it with a little more finesse. If you can slip a tablet into someone's coffee, and it voice an awful lot of mess because it's murder by numbers one, two, three. It's as easy to learn as your ABC. with your very first success. you must try a twosome or a threesome, and you'll find your conscience bothers you much less. Mister Singh. dat is een bijzondere uitvoering. Dat was een, drie, bijzonder drie in eentje. Stolen Moments, eh, Oliver Nelson, Carmen McRae, Betty Carter en Frank Zappa en Sting. Eh, eh, en ze speelden het nummer niet eens slecht. Uh, pop en jazz gaan heel goed samen. Je ziet trouwens toch heel veel dat jazz aan het verpoppen is, zeg ik altijd maar. eens even kijken wat we dan op de rol hebben staan. We doen oud en nieuw door elkaar, zeg ik altijd maar. Eens kijken of ik de ja, hier heb ik hem. De Microscopic Septet. Dat is wel een bekende jazzband. En die heeft ook een nieuwe cd uitgebracht. Uh, Been Up So Long To Look eh, Like Little... Dus even kijken hoe die precies heet. Hoor. Ik moet even opzoeken. De Microscopic Septet Been Up So Long It Looks Like Down To Me. Eh, de Microscopic Play The Blues. En daar heb ik het nummertje van. Eens even kijken. De Cat Toys. mooie, cd, zeker de moeite waard. Eh, eh, trompetist Jerry Steiger is al jarenlang de manager van Scott Hamilton. Een uh, eh, met een old school geluid... waar veel van zijn generatiegenoten eigenlijk aansluiting zoeken... bij de stijl van John Coltrane... speelt Hamilton met volle overtuiging de stijl van de swing nog steeds. Eh, en, eh, er is een cd'tje uitgebracht door die Steiger in, 19, eh, in 2016, zie ik staan. September 2016. En daar spelen Scott Hamilton saxofoon, Lia Klein zang en Francesca Tandoi piano. Nou, die Francesca kennen we, die was vorige week hier in Zandvoort. En dat is een aardig cd'tje, althans in de ogen van de mensen die houden van Scott Hamilton en Francesca Tandoi. Eh, helaas is de intro van de cd van eh, Klein... op het eerste stukje East Love weinig geslaagd. Haar stem is bovendien een beetje te dun... en ademt niet het echte jazzgevoel. Met het zingen van bekende nummers waag je op een gevaarlijk trein in de jazz... en vergelijkingen liggen voor de hand natuurlijk. Klein komt niet in de buurt. Saxofoonspel van Hamilton en de begeleiding van Todoi zijn tegen hoog niveau. Daarom toch een nummertje van deze cd. Even kijken waar ik hem heb staan. Scott Hamilton, hier staat hij... Eh, easy to Love. You'd be so easy so grand at the game, so carefree together that it does seem a shame. Thea Fons, een uh, virtueuze jazz, virtueuze jazz-veteraan. Eh, wereldwijd erkend voor zijn meesterlijke beheersing van de contrabas. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht. La Vie de François heet die cd. Zie je hem liggen, aanschaffen. Prachtige cd, alle nummers zijn werkelijk voortreffelijk. Ik heb gekozen voor het eerste nummer. Uh, Rue dat blijkt een, waarin virtuoos spel en westerse en oosterse elementen elkaar probleemloos vinden. Meeslepend geel. Renault Garcia Fonds, La Vie de François, CDK 2017. Siafont, uh, eh, de Rue Vagebond van de cd La Vie de François. Ik las laatst dat er ook eh, binnenkort in Nederland... een Dutch Double Bass Festival gehouden wordt... voor de liefhebbers van de contrabas. Ik zie dat dat op 20 en 21 mei... in de elektriciteitsfabriek in Den Haag gaat plaatsvinden. Dus zoek het op op internet wie er komen spelen. De Dutch Double Bass Festival. Eh, ja, ik heb het altijd al gezegd. We doen wat ouds en modern. En het tweede uur zit altijd wat meer modern in. En ik kwam eigenlijk een, groepje tegen. Twin Danger. Uh, die hebben een cd gemaakt. Twin Danger. En daarvan het nummer eh, Just Because. There's a charm, there's a mystery, a little sense of uncertainty. aardige band Twin Danger. Kijk maar op YouTube, daar zie je misschien wat filmpjes staan. Wat ook een aardige band is, is de band van Tini Thompson... de bariton-saxofoniste uit Duitsland is in Nederland onder meer te vinden in de avontuurlijke ensembles... als de New Rotterdam Jazz Orchestra en Windkracht 7. En eh, die heeft laatst weer een, een, cd uitgebracht, The Long Ride. En daar doen we één nummertje van, het nummer eh, Chicago, dacht ik dat het heette. Even kijken waar ik er heb staan...